Your world, it's plain to see. In life for you and me, they may have pretty things ain't got what true love brings. So supergirl, hey, hey. come on, leave your golden cage, supergirl. I want you and I love you tonight. love you tonight. En dat is de Elsplaat deze week, 5 september 2015. Welkom in de Ava Show. Zo, welkom luisteraars allemaal op deze zaterdag 5 september 2015. En eh, we zijn hier weer met een gewone afwasshow na alle hectiek rondom de dag van vorige week, oftewel de afwasshowdag. En de Elsplaat, was een mooie opname van Graham Bunny en Hey Supergirl. En dat was allemaal in het kader van Superfan Brenda. Ja, want uh, is dit plaatje min of meer aan opgedragen. En volgens mij is het er speciaal zelfs voor gemaakt. En eh, er hangt ook hier wat nieuws in de studio. Dus ik hoop dat jullie dat allemaal een beetje goed horen. Wat er voor nieuws is. En dan moet je maar eens even laten horen van of je kan horen wat er nieuw is hier is in de studio. Wat gaan we nou allemaal doen in deze twee uur durende afwasshow? Voortaan probeer ik het twee uur te doen. Nou, we hebben, weet je nog wel, we hebben de krant. We hebben een historische top 40 waar we wat plaatjes uit gaan draaien. En verder hebben we muziek van Silvio, een Brabants groepje uit 1974. De trams komen voorbij. Paul McCartney en zijn wings. Ten CC, zelfs twee keer geloof ik. De Three Dog Night, Blue Haze, Graham Nash, Juan Bastos met Loop die Love. Ook zo'n leuk plaatje. Chicago, dat wordt straks het tweeluik. De shoes komen voorbij. Dave Berry zometeen. Maar we beginnen hier met Sonny and Cher uit 1965. Hier is Little Man. De Ava Administratiekantoor Koldenhof BV. De specialist voor de boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 51 52 13 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Koldenhof BV, de enigste juiste keuze. and so little time to talk. And with so little time, it's best to say nothing at all. Just let me love you while I can. When I'm gone, you'll understand. you're all mine. Just let me love you while I can. When I'm gone, you'll understand. dat dit een beetje uit hetzelfde jaar komt als het nummer daarvoor. Je hoorde Dave Barry, een prachtman is dat hoor, met zijn handgebaatjes zo. If you wait for love. <laughs> De show. En we blijven even in de jaren 60, want we gaan even naar de Hollandse formatie, de Shoes, met na na na na na na na. Ik weet dat hij Van S heet met achteraf Volgens mij Peter Van S of, of zo. Eh, Theo van S, Theo van S, dat was het. Je de shoes. En na, na, na, na, na, na, volgens mij ergens uit 68 of 69. Ja, we zijn wel lui geweest. Ik heb geen jaartallen meer gezocht bij de plaatjes. Daar hadden we gewoon eigenlijk geen zin in. Of ik was <laughs> gewoon te lui. Dat kan natuurlijk ook. Even genoeg van het eh, jaren 60 geweld hier op je radio. We gaan even naar hele andere muziek toe. In het kader van twee leuk gaan we twee opnames draaien van Chicago. De eerste was What Does Anybody Really Know What Time It Is? Heel mooi jazznummerachtig. Ja, het is eigenlijk gewoon jazz, vind ik. En daarna natuurlijk het overbekende Beginnings, wat gebruikt werd eh, door Rob bij Radio Veronica. Tweeluik, nu, nu, nu. street It is wow. wow. In the dishes show. klanken van deze prachtige, schitterende, allemachtige muziek van Chicago zie ik het zonnetje tevoorschijn komen. Die hadden we vandaag bijna nog niet gezien, want het is één grote droevenis wat het weer betreft. Ja, wat prachtig hè. Chicago, het tweeluik voor het eerste uur. En eh, we gaan een beetje beginnen met wat nieuwsoverzichtjes. Eh, mag eigenlijk niet van Els. Els vindt dat dat later moet, maar ik vind dat het nu moet. We hebben toch heel de boel trouwens een beetje omgegooid. Want meestal komt p 2 lijkt veel en veel later. Maar ja, ik heb nou twee uurtjes, dus eh, we hebben er alle tijd voor. Poolse tweelingsbroers hebben elkaar onlangs na 68 jaar weer in de armen kunnen sluiten. Joris en Luc vonden elkaar terug met behulp van de Poolse en Amerikaanse Rode Kruis. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Ik wil alles over Luc Jan te weten komen en mijn verhaal vertellen al dus een geëmotioneerde George Zrirenzrenksi. De tweeling werd in 1946 in Duitsland geboren. Hun Poolse moeder had dwangarbeid moeten verrichten en werd kort na de geboorte ziek. De kinderen werden daarom in 1947 naar Polen gestuurd en kwamen in een kinderhuis terecht, waar ze door verschillende families werden geadopteerd. Op 18-jarige leeftijd vond George een brief waarin stond dat zijn biologische moeder hem jarenlang had gezocht en dat hij bovendien een tweelingbroer had. De moeder was in 1952 overleden. George emigreerde in de jaren 70 naar de Verenigde Staten. Hij had nooit gedacht zijn broer nog te zien. De politie in het Verenigd Koninkrijk heeft drie inbrekers eenvoudig gearresteerd nadat zij het alarmnummer nummer belden. Dit deed het trio vanuit een huis waar ze dat op dat moment aan het inbreken waren. Een van de inbrekers kreeg tijdens de kraak pijn aan zijn borst, waarop de twee anderen besloten de ambulance te bellen. De ambulance en vier politiewagens arriveerden snel. Buurtbewoners spreken van een makkelijke arrestatie. De drie, de drie, zaten buiten te wachten op de ambulance. Eén was er slecht aan toe. Het moet een van de makkelijkste arrestaties ooit zijn. Drie inbrekers die zich voor een ingebroken huis aangeven. De verwonde man moet één nacht in het ziekenhuis blijven voordat hij naar de cel moet. De andere twee zitten inmiddels alvast ook voor meerdere inbraken. Een burenruzie in Californië liep zo erg op dat een vrouw een standbeeld van een middelvinger in de tuin plaatste. De vrouw plaatste 14 jaar geleden een vijver in haar tuin, maar de buren waren er niet blij mee. De vijver zou deels op grond van de buren staan. Na een verplaatsing van de vijver installeerde de vrouw ook een standbeeld van een middelvinger in de tuin richting het huis van de buren. De vrouw zegt inmiddels dat de ruzie al verjaard is en dat ze inmiddels goede vrienden zijn, maar het standbeeld is al die jaren blijven staan. Ze is van plan om binnenkort te verhuizen. De nieuwe eigenaar mag dan beslissen of het standbeeld blijft staan of niet. Drie mensen maken ruzie om een kip in San Francisco. De kleine bruine kip werd afgelopen donderdag op een snelweg in de stad gevonden. En nu claimen drie mensen de voogdij over het beestje. De kip zorgde voor veel onrust in het verkeer. Ze liep tussen de auto's door bij de tolhuisjes op de Bay Bridge. Het beestje werd gevangen door de politie. Inmiddels hebben drie mensen zich gemeld als de eigenaar van de kip. De politie wil echter bewijs zien, zoals een foto van de kip bijvoorbeeld. Als blijkt dat geen enkele persoon de recht, eigenma recht matige eigenaar is, wordt ze aan een reddingsgroep gegeven. Er zijn al twee groepen geïnteresseerd. De kip legde donderdag ook een ei, maar de opvang waar de kip verblijft heeft het vervangen door een nep-ei. Ze willen niet nog meer kippen erbij. <clears throat> Excuses. Zo. Op het Londense, Londense vliegveld Gatwick is een Duitse vrouw erin geslaagd een vliegtuig binnen te sluipen voordat het borden was begonnen. De 51-jarige Duitse vrouw werd door het personeel aangetroffen in een verder leeg EasyJet vliegtuig dat naar Tenerife zou vertrekken. Het boorden moest toen nog beginnen. De vrouw had geen reisdocumenten, nog een boardingpas. Ze is gearresteerd door de lokale politie. Volgens een woordvoerder van Gatwick Airport waren alle andere passagiers niet in gevaar. Een gepensioneerde buschauffeur uit Eindhoven heeft woensdag een radiospel van Omroep Brabant gewonnen. Zijn prijs: een busrit door de provincie. Ben Berens was 31 jaar lang buschauffeur in Eindhoven, om, in eh, Eindhoven en omgeving voordat hij met pensioen ging. In het radiospel Wie, Wat, Welk gaf Berens het juiste antwoord waarna hij een envelop mocht uitkiezen. Hij koos vervolgens voor eh, nummer 22, want dat is zijn geboortedag. Nadat de desbetreffende envelop uit de grote bak met dichte enveloppen werd gehaald, bleek dat de oud-buschauffeur een busreis voor 10 personen door Brabant had gewonnen. Naar eigen zeggen twijfelde Berends nog welk nummer hij zou kiezen. Hij had ook nummer 17, de geboortedag van zijn vrouw, kunnen kiezen. Jammer, want ik ga waarschijnlijk geen gebruik maken van de plaat, eh, van de, de, prijs. Nou, we hebben het hier wel weer even gehad en mijn stem is ook niet optimaal, want ik heb hier een, uh, een kikker in mijn keel zitten waar je niet goed van wordt. En ik loop ook wat te snotteren tot de met. We gaan dus gewoon maar lekker door met de mooie muziek die we hier voor je hebben. Zoals deze van uh, eh, pom, Kijken, Juan Bastos en Loop die Love.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 Love de look de look de love. Love de look de look de love. Why singing love de look de love? We're doing love de love de love. Love de love de love de love. Love love love love. I kiss your lips and close your eyes.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 We're singing love, de love, de love. We're doing love, de love, de love. Love, de love, de love, de love. Love, de love, de love, de love. You made me singing love, de love. You made me singing love, de love. Love, she loves, she loves, she love. Love, she loves, she loves, she love. Why saying love, she loves, she love. Why doing love, she loves, she love. <laughs> the awful show. <laughs> sing. In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can change the world. you'll turn the other ear. Won't you please come to Chicago or else join the other side? De lid uit die geweldige formatie Crosby, Stil, Nes en Young. En dit was uh, <laughs> Graham Nes natuurlijk, met het overschitterende, allemachtige, prachtige Chicago. We hebben iets met Chicago blijkbaar eh, vandaag. Je luistert naar de Ava Show, de vernieuwde Ava Show. Smoke, smoke, smoke, smoke, smoke. Hier is Blue Haze en de titel Smoking Cats in Your Eyes. They ask me how I knew my true love was true. something here inside cannot be denied too much smoke, smoke in your eyes. They said someday you'll find all who love are blind. Whoa. must realize So I chaff them and I daily laugh to think they could doubt my love. Yet today my love has flown Nou, de kenners zullen het wel gemerkt hebben, denk ik. En de echte fans van de Alpha Show. We draaien vandaag niet vanaf vinyl. Dat gaan we wel weer doen hoor, absoluut. Maar ik heb eh, ongeveer 60, 70.000 muzieknummers ter beschikking gekregen van Arian. Die hier nog gedraaid heeft afgelopen zaterdag. En eh, daar wou ik toch eens even een keertje uit gaan putten. Als we dat allemaal in één keer zouden afdraaien, dan zit ik ongeveer een jaartje of drie hier achter eh, de microfoon. En dat gaan we niet doen. We gaan er gewoon een selectie uitmaken iedere keer. En eh, dan kom je toch wel mooie plaatjes tegen. Het is nog wel even een feest, want dan moet ik even technische dingen en zo over gaan zetten. Maar goed, eh, dat hebben we er graag voor over. Het is hier weer tijd voor. De klap op de knieënplaat. De klap op de knieënplaat deze week. is een opname van de Three Dog Night hier in de Alfa Show. The show must go on. gezellig. De Avas Show met Ferry. gekke werk, allemaal gekke werk. City Love van TNCC, ik vind één van hun betere wat dat betreft. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen, net wanneer je luistert. Je luistert naar de vernieuwde Ava Show. En in die vernieuwde Show is het tijd geworden voor eh, Getty. Nee hoor, het is, ja, Getty zingt wel, maar daar is er geen tijd voor. Het is tijd voor, weet je nog wel, wat feitjes, nieuwsfeitjes en dergelijke uit het verleden. En dan ook op 5 september. In 1954, nabij Shannon Airport, verongelukt een KLM-vlucht. Het was nummer 633. En een jaar later, in 1955, Fred Kaps wordt wereldkampioen goochelen. In 1920 is de eerste ijzerbedevaart van België. Dat is oorlog trouwens. Ja, een rare titel voor een oorlog. En in 1939, na de Duitse inval in Polen, verklaren de Verenigde Staten zich neutraal. Nou, dat zal nog eventjes duren, nog twee jaar, tot de aanval natuurlijk op Pearl Harbor. En in 1944 bevrijdde de geallieerden Brussel. En op diezelfde dag, als gevolg daarvan, was het Dolle Dinsdag in Nederland. Ze wachten helaas tevergeefs op de bevrijders, dat zal nog een aantal maanden duren. In 1972, Palatijnse Palestijnse terroristen overvallen het woonblok van de Israëlische sportploeg in het Olympische dorp in München en richten daar een bloedbad aan van welste. We gaan even naar de sport in het verleden op deze datum. 5 september in 1971. Eddie Merckx wordt wereldkampioen wielrennen in Mendrisio. En in 1979, dat is heel wat anders als eh, van de week met het Nederlands elftal. Want toen waren ze in Reykjavik ook tegen IJsland en ze maakten geen fout en ze winnen de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland met 4-0. Onder meer door twee treffers van centrumspits Dick Nanninga. Dan gaan we naar de <clears throat> mensen die geboren zijn vandaag. In 1187 was dat Lodewijk de VIII. Hij was koning van Frankrijk en hij overleed in 1226. Geboren in 1913 vandaag, Connie Stewart, Nederlands zangeres, cabaretier en musicalstar. Zij overleed in 2010 op 97-jarige leeftijd. En in 1920 werd Fons Rademakers geboren. Hij was natuurlijk een Nederlands filmregisseur, producent en acteur. Hij overleed in 2007. Freddie Mercury zou vandaag jarig zijn geweest. Waar het niet dat hij overleed in 1991 en hij werd geboren in 1946. Uit 1951 stamt Paul Breitner, Duits voetballer. Wie kent hem niet van de WK-finale 1974? En in 1957 Peter Winnen is jarig vandaag. Nederlands wielrenner, schrijver en columnist. Dan gaan we naar de mensen toe die vandaag op deze dag overleden. Dat was in 1235 Hendrik I. Hij werd 70 jaar oud en hij was hertog van Brabant. René Klein, die overleed in 1993 op 30-jarige leeftijd. Hij was een Nederlands zanger en toen beroemd geworden door zijn optreden bij Paul de Leeuw. En in 1998 overleed Willem Drees junior. Hij was een Nederlands politicus. Hij werd 75 jaar oud. Poem, poem, poem. Die moet ik helemaal niet hebben. Even terug. Ja, daar moet ik nog een beetje aan wennen. Ik, eh, ik heb hier wel een, uh, een knopje zoals het heet. Maar dan ben ik hem helemaal kwijt. Tune weet je nog wel. Tune Memories. Tune de krant. Deze moeten we hebben. Nummertje 32 op de tune, tunejeslijst. Ja. Waar waren we gebleven? Oh ja, de Joe South. Hij was natuurlijk een Amerikaanse zanger. Hè? Games people play. Hij werd 72 jaar oud. Hij overleed in 2012. En vandaag is het Bertusdag. Ja, Bert, het is echt waar. De heilige Bertinus van Poperingen. En die overleed in 698 en vandaag wordt die herdacht en nog steeds volop gevierd met een hoop gebak en appelsap. In 1971 was het maar liefst 4,4 eh, graden. Het werd niet warm met die dag. Nou, deze dag komt er eigenlijk volgens mij een beetje dichtbij hoor. Jongen, jongen, ik, had, eh, ik zit hier in een soort huispak, want ik had het gewoon koud vanmorgen. En in 1949, toen zaten we gewoon met een zwembroek in de tuin, want toen werd het 34,2 graden. En het langst kon je in de tuin zitten eh, in 2005, want toen scheen de zon 12,5 uur lang. Maar het meeste binnenblijven, dat moet je dan in 1974. Want eh, toen regende het maar liefst 19,3 uur lang. Ja, een beetje hetzelfde als eh, dat we nu hebben. Ik hoorde afgelopen zaterdag bij het programma van Arian een plaatje. Die kon ik nog wel, maar ja, op de een of andere manier gewoon nooit gedraaid. En dat gaan we een beetje inhalen. Hier zijn de Wings met Paul McCartney natuurlijk. En het schitterende Mr. Mrs. Vanderbilt. living in a town. onvervalste disco uit de jaren 70. Prachtnummer van de Trams. Zing when the strings of my heart. Ja, met je typische titel, want het begint in het Nederlands. Hè? Zing, zing, zing. Ja, ik heb nog één plaatje voor je voor het uh, zijn van het hele uur, zoals dat heet. En eh, dat plaatje dat, eh, is wel een speciaal plaatje, vind ik. Ik, ik kon het wel, maar ik had het heel lang niet meer gehoord. Het is een Brabants groepje uit 1974. Ze noemden zichzelf Silvio. Het nummertje heet Vera en Ariaan Boom vindt hier niets aan. Tot zometeen. this is not goodbye.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 So supergirl, hey, hey. come on, leave your golden cage. I want you and I love you tonight. Come on, leave your golden cage. Supergirl, I want you and I love you tonight. Ryan Bonnie en de Supergirl. En dat is eigenlijk niet de Elsplaat, het is gewoon de Brenda-plaat vandaag. Welkom luisteraars van de Ava Show in het tweede gedeelte waar we zijn aanbeland. En wat gaan we allemaal doen in het tweede gedeelte? Nou, ik heb nog een stukje de krant voor je zometeen. En we hebben een historische top 40 en dat wordt eh, de top 40 van 3 september 1977. En er staan ook wat aardige mooie plaatjes in. En daar gaan we er een eh, stuk of vier van draaien voor je. Sowieso de complete top 3. En waarschijnlijk de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat was een heel bijzonder plaatje. Dus ik zou zeggen, blijf erbij. Verder hebben we nog muziek van Olivia Newton-John bijvoorbeeld. Van de Supertramp. Dat is nog een tweeluik. We hebben ABBA en... Eh, die andere ga ik niet verraden, want die staan in de top 40. En we hebben ook nog de Joyce Baker selectie zometeen. Draai ik eigenlijk hier ook nooit. Ja, dat is een beetje zoetsappige muziek, maar op die tour zit ik nu eenmaal vandaag. En Hollandstalig, dat hebben we ook voor je. In de uitvoering van Ben Kramer, omdat het bijna winter is. De kou is gekomen. Kaal worden bomen. Donkere bomen even en de sneeuw valt uit de lucht. Bladeren vallen. Snel zal het winter zijn. Stormen en regen kunnen we tegen.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 De kerstman is weer op de been. De Ava Show. Administratiekantoor Koldenhof BV. De specialist voor uw boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 51 52 13 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Koldenhof BV, de enigste juiste keuze. again tune and harmony. But if you stay alone, yes, in the winter you must die. Yes, I will teach you how to walk. You teach me how to fly. you sing this song with me? Together we shall sing in perfect tune and harmony. But if you stay alone, yes, in the winter you must die. Yes, I will teach you how to walk. You teach me how to fly. Ja, ik weet het Els, ik heb een beetje een zoetsappige bui vandaag maar qua muziekkeuze. Ja. Nou ja, wel, er zit ook nog wel wat ander werk tussen. Je hoorde George Baker met eh, een dame erbij waarvan ik de naam niet eens meer weet. Kan je nagaan. En ze hadden het allemaal over een wilde vogel. En dan is het zomaar tijd geworden in de Afwashow voor een historische top 40. We hebben vandaag de aflevering gepakt van 3 september 1977. We zullen eens even kijken wie er allemaal nieuw binnenkwamen. Op nummertje 36, nieuw binnen. Trinity, We Love the Pirate Stations. Daar werd je mee gek gegooid afgelopen zaterdag. Elk uur kwam hij voorbij. En dat was natuurlijk allemaal naar aanleiding van het eh, tv-programma The Day the Music Died. Wat daarvoor was uitgezonden. Tiets in met CC the Sun. Ook al eh, nieuw binnen op nummertje 34. Ook al gebruikt door de zeezenders later, met name door Ferry Ede. You Don't Have To Say You Love Me van de Guys and the Dolls. Nieuw binnen op nummertje 33. Op 29 Manhattan Transfer met Quantum. En op 28 nieuw binnen de Scorpions met Hello Josephine. En op 19 binnen, omdat hij net overleden was natuurlijk opnieuw uitgebracht, Elvis Presley en Wooden Heart. En de hoogste nieuwkomer, en dat is stevens de klappen van de week, vinden we op nummertje 15, Danny Mirror. En I Remember Elvis Presley. De klapper van de week. week. Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say, Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever. I remember Elvis Presley. Lord, how I love to hear him sing. So I'll adore him just forever for he's the one and only king. I remember Elvis Presley, and he won't ever set me free. Like he was singing, now or never. just a golden memory. Good luck charm is not forever. Good luck songs, we need them ever. Again, again, I'll play your songs. Cause in my mind, you heaven gone. Are you lonesome tonight? Do you miss him tonight? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I remember Elvis Presley. and sing. So I'll adore him just forever. For he is the one and only King. I remember Elvis Presley and he won't ever set me free. Like he was singing, now or never. He's just a golden memory. My dear friend, I won't forget you. When I need you, I can hear you. King, though I know nowhere or when. There'll be a day we meet again. Wise men say fool's rush in. want to thank you for all the happiness you gave so many people all over the world during many, many years. <laughs> I remember that this jockey was playing Jailhouse Rock when I had my first date with a beautiful girl. And since that evening, you've been my friend, Elvis. I remember Elvis Presley Lord, how I love to hear him sing. So I'll adore him just forever. Danny Mirror, I Remember Elvis Presley, komt nieuw binnen in de top 40 van 3 september 1977 op nummertje 15. En wij gaan verder in die top 40 met een overzichtje van de complete top 10. Give a little bit van Supertram. Drie weken genoteerd, gaat van 18 naar 10. Don't Let Me Be Misunderstood. x alarm schrijft twee weken genoteerd. Kwam nieuw binnen op 25. Vorige week stijgt nu door naar nummer 9. Keep It Coming Love van Casey en zijn Sunshine Band. In de vijfde week één plaats omhoog van 9 naar 8. Bakkera met Sorry I'm a Lady. Twee weken genoteerd. Vorige week nieuw binnen op 15. Stijgt nu door naar nummer 7. Eh, dat, ja, dat kan wel natuurlijk. Eh, ik zit even raar te doen, maar we maken ook al allemaal niet uit. Door in die lijst. Alessie Brothers, vier weken genoteerd. Van 7 naar 6 met O'Lori. Gezakt van 4 naar 5, Angelo van Brotherhood of Man, ex-alarm schijf. Zes weken voor deze formatie. En Gladys Knights en The Pips, Baby Don't Change Your Mind. Vijf weken genoteerd, van 5 naar nummertje 4. Take Me Back van uh, To The Old Transval, dat staat er niet bij, maar dat was wel zo. Van Tembi, vijf weken genoteerd, op 3 blijven staan. Op 2 blijven staan I Feel Love van Donna Summer, vijf weken genoteerd ook. En ook de nummer 1 is weer dezelfde als uh, vorige week. Op 1 blijven staan Cocaine in My Brain van Dillinger. En jullie gaan luisteren naar de complete top 3. Hey, sing along, hit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3. ask you something. I want you to spell something for me, Jim. Can you do that? Sure, John. But I want you to spell for me New York. <laughs> John, why you ask me to do that? I just want you to spell New York, Jim. Well, alright, I'm gonna go ahead, man. N E W Y O R K. That's New York, man. No, Jim, you've made a mistake, Jim. I'm gonna teach you the right way and the proper way to spell New York. Well, go ahead, John. A knife, a fork, a bottle, and a cork. That's the way we spell New York, Jim. Yeah. You see, I'm the dynamite. So all you got to do is hold me tight because I'm out of sight, you know? Because I'm a dynamite. Whenever time I walk in the rain, man oh man, I feel a pain. I feel a burning pain keep on burning in my bloody brain. I've got cocaine running around my brain. I've got cocaine running around my brain. I want you to dig my soul, brother and soul sister. I want you all my time because I'm a dynamite. Yeah, I've got cocaine running around my brain. to where I treat my guests. You see, they always like my kitchen best. Cause I'm cooking, running around my brain. Cooking, running around my brain. Yeah. Hey, Jim. Jim. Where is Jim, man? Jim, I want you to tell you something. I want you to spell for me New York, Jim. Come on, Jim. I want you to spell New York. A knife, a fork, a buckle, and a cork. That's the way we spell New York. Right on. Out of sight, man. Right on. Uh, right on. Yeah, right on. Man, oh man, I'm on the run. I've got to read the setting sun, cause I've got cocaine. Dingertje heeft hier nog een parodie op gemaakt met... Eh, hey Leen, waar ga je heen? <laughs> de, nummer 1 van de, eh, de Nederlandse top 40 van 3 september 1977. Dillinger en Cocaine. En het is weer eens tijd voor een... Ik kom je halen plaats. <laughs> De afwasshow. ja, ja, een beetje oerwoudgeluiden. Oeh, oeh, oeh. Ik kom je halen, hier is John Macklin en in Zaire. Once there was a battle there. In Zaire, in Zaire. 100,000 people there. In Zaire, in Zaire. All those people gathered there. In Zaire, in Zaire. see the rumble in the jungle there. In Zaire. There came a man called Elijah. In Zaire, in Zaire superstar.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 De krant. Zo, het is weer tijd voor een stukje krant. Wat opmerkelijke feitjes en datjes en ditjes en zo. De Amerikaanse nieuwslezeres Harris Faulkner stapt naar de rechter omdat een speelgoedfabrikant een plastic hamster naar haar heeft vernoemd. De presentatrice heeft daarvoor de aanklacht emotionele schade opgelopen. Faulkner noemt het vernederend en beledigend dat het plastic figuurtje van fabrikant Hasbro haar naam draagt. Ook, zal er, eh, ook zou er een fysieke gelijkenis zijn tussen de nieuwslezeres en het speelgoed, waar kinderen volgens Faulkner in kunnen stikken. De presentatrice van Fox News laat het er niet bij zitten en wil nu geld zien. Ze eist 5 miljoen dollar van Hasbro, onder meer omdat haar professionele reputatie een deuk zou hebben opgelopen. Hasbro wil niet ingaan op de lopende rechtszaken. Een woordvoerster van het bedrijf wilde nog wel kwijt dat kinderen niet in de hamster kunnen stikken omdat het speelgoed voldoet aan de veiligheidseisen. Een 12-jarig meisje uit het Amerikaanse Auburn toonde veel moed tijdens een inbraak eh, op het huis, in het huis denk ik dat er moet staan, van haar gezin. Nadat ze zich had verstopt in een kast maakte zij foto's van de dief toen hij het huis verliet. Het meisje was maandagavond op het moment van de inbraak alleen thuis. Ze belde het alarmnummer om melding te maken van de inbraak. Aan de telefoon vertelde zij aan de politie: Ik zit op de bovenverdieping in de kast en probeer me te verstoppen. Nadat zij een omschrijving van de inbreker had gegeven, maakte het meisje het nog eenvoudiger voor de politie. Toen de inbreker het huis verliet om de buren te beroven, wist de 12-jarige namelijk foto's van hem te maken. De man werd al snel geïdentificeerd als de 53-jarige Clinton Joyce. De inbreker was niet ver van huis toen hij werd gevonden en gearresteerd. Door het accordate herhandelen van het meisje hangen de man meerdere aanklachten boven het hoofd. In Taiwan reizen forensen vanaf dinsdag met de beeltenis van een bekende vrouwelijke pornoster op hun prepaidkaart voor het openbaar vervoer. Tegenstanders noemden het een duivelskaart, maar ondanks protesten van politici en ouders heeft producent EasyCard de productie toch doorgezet. De Japanse pornoster Yu Hatano draagt op de zogenoemde duivelseditie een zwarte jurk die haar schouders blootlaat. De tegenstanders vinden dat ze met een zwoele blik kijkt. Dit eh, product besloot daarna ook eh, om een nettere foto uit te brengen waarop ze met een maagdelijke witte jurk staat. Alweer een foutje hier bij nu.nl. Beide afbeeldingen zijn reclame voor de films waarin de Japanse speelt. Het Chinese leger zet vijf apen in om donderdag de lucht boven Peking vogelvrij te maken. Het Tiantanmenplein is een schouwspel van een grootse parade van tanks, raketwerpers en soldaten. Ook geven 200 vliegtuigen een show boven de hoofdstad. De parade wordt bijgewoond door hoge partijfunctionarissen en buitenlandse gasten, onder wie de Russische president Poetin. De reus, de rhesusapen zijn de afgelopen maanden getraind om de vogels te verdrijven en hun nestige nesten te vernietigen. Ja, ja, ja. Een EasyJet vliegtuig heeft een tussenlanding gemaakt nadat de zuurstofmaskers onbedoeld waren losgekomen. losgekomen. Een stewardess had het dak geraakt met een champagnekurk. Het vliegtuig was van Londen onderweg naar Dalleman in Turkije. Halverwege bestelden twee passagiers een fles champagne die de stewardess voor hen opende. Door de knal van de kurk raakten tegels in het plafond beschadigd en waren vervolgens zuurstofmaskers naar beneden gekomen. Om de schade te herstellen moest de piloot een tussenlanding maken op een vlieg veld in Milaan. De reizigers kwamen daardoor met 7 uur vertraging in Turkije aan. En EasyJet heeft excuses aangeboden. Nou, daar laten we het voorlopig zomaar bij met eh, de krant. Want ik heb nog hele mooie muziek en die is speciaal voor bed. Ja, ja, ja. En we moeten een beetje opschieten, want ik heb nog zoveel mooie muziekjes die ik wil draaien. Hier is Stubay Army. Een beetje een punk eh, met een groepje achtergroepje. Met Our Friends Electric. Superway Army, Our Friends Electric. En zo kwamen we alweer in het laatste kwartiertje van de avondshow voor vandaag. Deze zaterdag, de 5 september van het jaar 2013. Maar ja, tijd vliegt hè, met al die mooie muziekjes die natuurlijk voorbij komen. En we hebben er nog wel een paardje voor je hoor. En eh, twee leuk voor dit uur, dat wordt ook een hele mooie. Twee opnametjes van Supertramp. We gaan luisteren naar School and the Logical Song. Twee leuk, nu, nu, nou de laatste muziekklanken van deze schitterende muziek van Supertramp. Het was het tweeluik in de tweede uur hier in de Ava Show. Je hoorde als eerste de eh, schitterende School van... Eh, Supertramp. En daarna was het de Logical Song. Nou, het zit er eh, geloof ik al bijna weer een beetje op, hè? ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Eigenlijk de eerste afwaschel was je alweer naar de zomerstop. Alhoewel zomerstop, we zijn volgens mij gewoon doorgegaan. Alleen een beetje rommeliger en zo. Dus eh, vanaf nu kan je ons iedere zaterdag waarschijnlijk wel weer verwachten met twee uur afwasshow. We deden de aflevering voor vandaag van zaterdag 5 eh, september van het jaar des Allas 2015. En ik heb nog één mooie opname voor je. Dat wordt de opname van Olijfje, oftewel eh, Olivia Newton-John. En ze zingt dit keer samen met ILO en het is allemaal getiteld Xanadu. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot een andere keer. eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris Afwas Show.